12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het uur werd in de scène de piek van 6,9 meter 9 gemeten. Dat peil zal de komende dagen naar verwachting zo blijven. Het waterpeil heeft de afgelopen 30 jaar niet zo hoog gestaan in de Franse hoofdstad. Het hoge water heeft het openbare leven in Parijs ontregeld. Kaders zijn afgesloten en de metro is op sommige plekken uitgevallen. Een camping in het Bois de Boulogne is ontruimd en verschillende musea zijn dicht. Uit de bokswereld en daarbuiten stromen de reacties binnen op de dood van bokslegende Muhammad Ali. Die overleed vannacht. George Foreman zei dat hij een deel van zichzelf had verloren. The greatest peace. Foreman vocht tegen Ali om de wereldtitel in 1974. Ali won. In 1981 stopte hij met boksen. Hij leed toen al aan boksersdementie, een vorm van Parkinson... die werd verergerd door de vele klappen op het hoofd. Mohammed Ali was 74 jaar. Falende apparatuur is de oorzaak van het ophopen van kernafval bij de reactor in Petten. Dat heeft een klokkenluider die werkt bij exploitant NRG de inspectie laten weten, zo meldt de Volkskrant. Het kernafval moet voor eind volgend jaar worden afgevoerd naar Zeeland, maar NRG heeft dat uitgesteld tot 2022. De zes huizen die gisteren getroffen zijn door een explosie en brand op Urk moeten worden gesloopt. De mensen kunnen niet meer terug naar hun huis. Met de woningbouwvereniging wordt gezocht naar vervangende woonruimte. Bij de explosie en brand zijn geen doden gevallen, wel raakten zes mensen gewond. Het weer in het zuiden is nog grijs, op andere plaatsen zonnig. Vanmiddag wordt het 25 tot 27 graden. Aan zee en in Limburg iets koeler. Vooral in het midden en zuiden kan vanmiddag een stevige onweersbui ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zomers warm. Met later op de dag in het zuiden weer kans op onweer. Dit was het NOS Show. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A 1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Naarden en Muiden 8 kilometer file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. Daardoor ook file op de A6 van Lelystad naar Muiden bij het Muidenberg.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 Die ook ehm, gisteren in het centrum van Zandvoort te vinden was. En daar gaan we vandaag natuurlijk tot vijf uur aandacht aan besteden. En dat doe ik niet alleen. De komende twee uur doe ik dat samen met Jonas. Hallootjes, hallootjes. En tussen 2 en 5 natuurlijk het dynamische duo. Rob. En Albert-Jan. Gezellig. Ja hey, wat gaan we de komende uren allemaal doen, eh, Jonas? Ah, we hebben natuurlijk eh, wat eh, sfeerverslagjes uit het dorp en vanaf het station. En natuurlijk niet te vergeten niemand meer dan Wilm Deense vanaf het circuit. En ja. voor de rest, nou, maar over Max hebben, over gisteren. En, oh, Karim komt ook nog vanavond, heb ik meegekregen. Ja, die komt ook nog even. Gaan we het over gisteren hebben. Gisteren hebben. En ehm, we hebben ook zo direct een eh, interview klaarstaan eh, met Max Verstappen. Oh, dat eh, is nieuw voor mij. Ja. Ik word gewoon verrast op mijn oude dag. Ja, goed hè? Oh nee, jouw oude dag. Ja, mijn oude dag is ondertussen. Nee, <laughs> inderdaad, we gaan je een beetje verrassen. Nou, we hebben een interview, Willem van Densen die had gisteren de, ehm, eind van de middag de mogelijkheid om Max Verstappen te interviewen. En die zal meerdere malen, denk ik wel, vandaag uitgezonden worden. Ah, gezellig. En morgen ook nog. En ik denk dat Willem hem ook nog wel een paar keer eh, zelf eh, gaat herhalen en dat soort dingen. Want het is toch te leuk. Hey, um, zo direct dus eh, gaan we contact maken met het circuit en met Ro... om te kijken hoe het in het centrum van Zandvoort is. Meestal gaan we natuurlijk een stuk leuke muziek luisteren. En dat doen we nu met Raccoon, Brick by Brick. to hurt, and then we killed the sun. Well, it starts with a joke, and then it goes up in smoke and leaves us wondering how. And no one knows that's all she wrote. Well, at least for now, we're building a fire, warm up in its own. Nothing is ever good enough for love. And brick by brick, we built a house in this crazy town. And word for word, you make love or get hurt. Yeah, I won't back down. And it starts with a kiss. I did it end up like this? Shit, I'm running round. It goes to show you never will know what life's about, what life's about. We're building a fire. just to stroll around in it for a while. Close together and still alone. It's quite the life for quite the life. Are oh, we building a wall right before our eyes? Close together and still alone. Building a fire to warm up in its soul. nothing here's ever good enough. you know te doen op eh, circuitpark eh, Zandvoort eh, vandaag en morgen. En gisteren ook al. Eens kijken naar de tijdschema van vandaag onder andere. Er is vanochtend de kwalificatie van de Mazda MX-5 Cup geweest. De F4 Championship is ook al geweest. Als je Zandvoort woont, wat denk ik wel de meesten doen die luisteren. Dan heb je het al gehoord. Want de tweezitter die heeft rondgereden. Jos Verstappen achter het stuur samen met een paar prominenten. En dat klinkt dan een beetje zoiets als dit altijd, hè? Vind ik wel grappig. Dit was dan eh, gisteravond eh, in het centrum. Altijd lekker dat geluid. Dat is wel lekker, dat... Ja, hè? Maar als je erachter staat is het minder, hè? Dat heb jij vaak ja, Ja, eh, je wordt er niet te dichtbij gestaan. <laughs> nou, dit is nog veel meer natuurlijk. Want uh, er is een podiumpresentatie van Max Verstappen. vanmiddag op het circuit. De eerste race van de Formule 4 zal dan zijn. En de eerste race van de Mazda MX-5 Cup. En eh, veel Max Verstappen. En veel Max Verstappen. En weet je wat het leuk is? Dat zie ik nou pas. Die Mazda MX-5 Cup. Hebben ze Mazda Max 5 Cup genoemd. <laughs> Ja, en eh, als je het zo bekijkt. De auto was Bon Mazda Max 5 Cup. Ja, ah, toch wel leuk. Ik denk dat we ook maar eh, even dan onze zeer gewaardeerde collega Tim moeten gaan bellen. Dat, Die heeft natuurlijk de kwalificatie vanochtend gereden. <clears throat> En eh, we gaan straks eh, even kijken hoe het in het eh, centrum is of op het station. Waar gaat Ron naartoe? We gaan eerst even het station doen en dan later in de uitzending even het centrum doen. Oké. En daartussen doen we Tim even. Ah, gezellig. Nou, ik ben benieuwd. Dat eh, moet helemaal goed komen. Ik ben benieuwd hoe daar is. Als jij naar nou thuis zit en geen zin hebt eh, om naar het eh, circuit te gaan... blijf dan gewoon hier bij CFM Zandvoort. Ga het allemaal meemaken wat er vandaag op circuitpark Zandvoort te doen is.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 What do you Chili Peppers. Een uh, eh, band eh, uit de jaren 90. In de eind jaren 80 zelfs al zijn ze begonnen. En in de jaren 90 eh, hebben ze echt gepiekt. En dit is een nieuwe single, Dark Necessities. Hey, ehm, gisteren is er al veel gebeurd in antwoord rondom Max. Het lijkt wel alsof hij drie dagen lang jarig is eigenlijk. Ja, daar begint het wel op te lijken. Ja, ik was, ik was gisteren ook thuis hier, hè? Hij voelt zich heel erg thuis. iets te thuis. Het is wel een maken. dat vind ik wel leuk. Hij heeft wel goede humor. Ja, dat krijg ik ook. Ik krijg allemaal appjes van uh, Race Control op het circuit. En eh, wat een droogkloot is het eigenlijk. <laughs> mooi is dat, hè? Ja. Hey, ehm, gisteren in, eh, in het NH-hotel was er een moment voor de pers. En daar is onder andere Willem van Densen naartoe gegaan. En die heeft een paar minuten van Max' tijd mogen lenen. Gebruik mogen maken ervan. Dat is mooi. En daar heeft een mooi interview uitgekomen. En we gaan even daarnaar luisteren, denk ik zo. Max dit weekend de eh, racingdagen bij Max Verstappen op Zandvoort. Vele tienduizenden mensen komen. Ben je wel gewend, zulke mensenmassa's. Maar nu komen ze speciaal voor jou. Maakt dat het anders? Um, ik denk dat dat het heel mooi is. Zeker, eh, ik denk het hele evenement zal heel leuk worden. Voor de hele familie, dus daarom heet het ook familiedagen. En eh, ja, ik kijk dan uit. Ja, je kijkt naar uit. Je bent vandaag al eh, volop bezig. Eh, dat blijft zo het hele weekend. Is dat vergelijkbaar met eh, drukte tijdens een Grand Prix weekend voor jou? ja, is anders. In een Grand Prix weekend ligt er ook wat meer druk op je. Dus ja, hier heb je eigenlijk geen druk. Ja, je hebt het maandag ga je verder. Dan zijn er acht weken, zijn er zes Grand Prix. is dat fijn voor jou, zoveel Grand Prix dicht op elkaar? Ja, ligt eraan hoe ze gaan natuurlijk. Maar ja, op dit moment ehm, ja, kijk ik er zeker naar uit. Ja, Zandvoort eh, zijn we hier. Wat vind je van Zandvoort eh, op zich? Ja, heel leuk circuit. Mooie herinneringen ook eh, van, van af, ja, twee jaar terug, zeg maar. Ehm, dus ja, altijd heel leuk. een Spannend circuit. Ja, een heel spannend circuit. Steeds <laughs> een beetje de oude stijl. Daar gaat hij verder. En daar hou ik wel van. Ik zeg het al, heel veel mensen als toeschouwer. Ben je zelf wel eens toeschouwer bij een sportevenement? Eh, nee, niet zozeer omdat je gewoon niet de tijd hebt. Nee, ik vraag met name hierom. In augustus hebben we hier eh, de uh, ADAC Masters. Eh, misschien dat je er dan wel bent als toeschouwer, want dan zijn er geen F1 races. En dan rijdt er iemand mee waar jij wel fan van bent, toch? ja, dat klopt. Dus het is nog even afwachten als ik de tijd heb om, om te gaan. Want er kan er natuurlijk altijd nog wat tussenkomen, komen, maar we zien wel. Oké, misschien zien we je dan weer. In ieder geval bedankt en veel plezier. Dankjewel. Beleef het live mee. Live vanaf het circuit. Dit is Race Radio. Alleen op ZFM. interview van eh, Willem van Ensen met eh, Max Verstappen, de held eh, van 18 jaar. Gisteren is ook in het Nationaal Monument... Um, Nationaal Autosportmonument, ik moet het wel goed zeggen. De, zijn ehm, naam onthuld. Hij staat daarbij geschreven samen met onder andere Guido van der Garde en... Ja, wie nog meer eigenlijk? Jan Lammers. Coronel, Jan Lammers, dan gaan ze maar door. Waarschijnlijk eh, weet eh, Albert-Jan eh, alle namen uit zijn hoofd die erin staan. Dat hoor je dus straks tussen 2 en 5 hoogstwaarschijnlijk wel voorbij komen. Wij gaan zo direct kijken of we contact kunnen maken met het circuitpark Zandvoort... al waar ehm, Willem van Densen staat. Maar voordat we dat gaan doen, we houden even de spanning erin uh, natuurlijk. Dat vinden ze leuk, hè? Ja, we laten eens even wachten voordat we echt alles gaan verklappen. Weet je, we hebben nog tot vijf uur vanmiddag de tijd. Ja, dat, daarom. Dus nou, maar, niet alles meteen eh, de Ook niet op het laatste moment, hè. Dat werkt ook niet. Nee? Nee, daar heb ik slechte ervaringen mee. Hoezo? Nou, gewoon, dat werkt niet. Oké. Okay. Welke dingen op het laatste moment? Gewoon alles op het laatste moment bespreken met elkaar. Oh joh, dat werkt helemaal prima. hey, uh, mocht je nou lekker thuis zitten in het eh, zonnetje en deze geluiden horen... dan heb je de radio aan, want van het circuit hoor je hem nog niet. Om vijf over vijf zal de Formule 1 2 zitter weer gaan rijden... Om uh, kwart over vier uh, zal Max Verstappen in zijn Formule 1 uh, eh, gaan rijden. En om, ja, nu dus, half 1 tot kwart voor 1 is de Formule 1 demonstratie de eerste van Max Verstappen. Hij zal in totaal dit gehele weekend volgens mij vijf keer rijden. Dus, ja, vijf keer rijden. Nee. Ja. Ik ga, ik ga even, we komen zo op terug. Demonstraties, 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Goed. Hey, um, Max Verstappen dus eh, op circuitpark Zandvoort. Mocht je nou eh, in de tuin zitten, daar waar ik naartoe... en mocht je alles missen, hou gewoon je radio aan. Of eh, ga maandagavond even achter de computer zitten... en ga dan naar de Facebookpagina van ZFM TV.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 baby, now you do. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me falling and out of all pulse. This is my idea of fun, playing video games.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 En naar de volgende plaat eh, gaan we of Ro kijken, Ro in de uitzending halen. Kijken of hij in het dorp is en hoe het daar is. Of Willem van te kijken hoe het op het circuit is. Maar eerst gaan we luisteren naar Lord.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 Willem, hallo. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je kan het wel niet hoor. Ik hoor jou wel, Jonas. Maar goed. Dat klopt. Ik in de uitzending Ja, eh... heel slecht. Ja, dat maakt niet uit. Willem, hoe is het op eh, het circuit op het moment? Ja, eh, circuitpark Zandvoort, eh, Max Verstappen, Racing Days, Formule dagen. Ja, uitermate druk, prachtig weer, mooi hadden we niet kunnen krijgen natuurlijk. Max heeft zojuist zijn eerste demo-ronde gegeven. En ja, die komt straks uit de auto, Dan krijgt hij natuurlijk rijkelijke beloning in de vorm van applaus. dan moet hij daarna om half twee bij de Red Bull Racing zijn om eh, handtekeningen te gaan eh, zetten. Nou, het staat daar al eh, bom voor. je kan het vergelijken met gisteravond bij het gemeentehuis. Tonnen mensen die allemaal een handtekening en een foto samen met Max staan te wachten. En of die al diegene die er nu al staan van een handtekening kan voorzien, dat betwijfel ik. Maar later op de dag doet hij dat nogmaals. Oké. Ik had gisteren een beetje het gevoel van uh, Koninginnedag eh, op het uh, Raadhuisplein. Is dat een beetje dat gevoel nu ook op het circuit qua drukte? Nou, qua drukte zeker, ja. De kleur is het is voornamelijk veel. voor van de grote sponsoren, Jumbo. Maar ja, dat gevoel komt wel degelijk over. Ik zit dan wat voor een rustige plek hier. Dat is de voor 1 tijd. ik had er graag even heen gewild bij, eh, bij de Masters, maar ik heb zoiets. Dus daar net even te druk om erheen te gaan, dan ben je een eh, even terug. En dat, eh, nou, dat trek ik even niet. Vandaar dat ik niet de juiste informatie heb over alles wat bij de Masters is. Ik heb wel de tijden van de kwalificatie waar ik later op terug wil komen, maar oh. ik zag daar niet, niet jouw uh, Martin staan. En de nummer uh, 24. Ja, nummer 24. Nee, maar waar hij gekwalificeerd heeft. Nou, oké. Okay. ik kom nu startopstelling voor. Nou ja, we, zullen eh, denk ik eh, Tim zelf wel eh, even gaan bellen daarvoor, Willem. Um, ik had net nog een hele intelligente vraag. Um, maar ik weet hem niet meer. <laughs> Ja, nee, ik denk dat we je over een drie kwartiertjes ongeveer wel weer even terug gaan bellen, Willem. Kijken hoe het dan op circuit staat. En ehm, dan zijn er natuurlijk al eh, veel meer eh, dingen geweest... zoals de SMP NEZF 4 Championship. De eerste race is dan geweest. Ja, dat klopt. Die eh, gaan zo dadelijk een race van dit weekend voor hun rijden. Kijk. Die gaan in de gaten houden. Laten we weten, dan over drie kwartier. <laughs> ja, zoiets. Of wat zeg je eerder? Een half uurtje? Zullen we een half uurtje doen? Ja, ik weet niet wat jullie... ja, we doen een half uurtje. Over een half uurtje bellen we nog een keer. Oké. Helemaal goed, Willem. Dankjewel. Dat was eh, Willem van Densen live vanaf eh, circuitpark eh, Zandvoort... waar hij in de F1-paddock staat, omdat de Jumbo-paddock gewoon te druk is. En ja, er is gewoon niks aan te doen. Hè? Al die gratis kaarten die de hoofdsponsor Jumbo heeft weggegeven bij leuke pakketjes. Wil je nou ook naar het circuit toe en kan het niet? Download dan even de CFM-app. En pak dan gewoon de pitcam. Dan kan je ook gewoon alle beelden van het circuitpark Zandvoort zien. En blijf gewoon luisteren. flash car.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 Feel good, good creeping up on you, so just dance. nummer eh, van eh, de Euro Breakdown. De top 40 eh, van Europa. Klein beetje crosspromotie. Gisteren ging mijn uitzending niet helemaal goed, helaas. Maar dankzij Hans Wassenaar is het helemaal wel goed gekomen. Is het niet helemaal stilgevallen. Waarvoor dank nog steeds. Wij gaan overschakelen naar Ro en Jonas. Want die zijn in het dorp, geloof ik. Of tenminste, Jonas is hier en Ro is in het dorp. Maar we gaan naar Jonas toe. hey, Ro, jij zit in het dorp als het goed is? Of ben je al bij het station? Nee, ik zit in het dorp. Oh, en hoe is de sfeer daar momenteel? iedereen is in, in, spannende afwachting van Max, natuurlijk. Hè? Alle paleisvlaggen hangen uit en zo. Maar het is nog redelijk rustig in het dorp, hoor. Ja, er zijn ook geen eh, eh, Red Bull-fans. Nee, de enige fans die ik zie is, eh, zijn de fans van een muziekband. De Airborne Metal Band, die uh, spullen neer gaan zetten. En voor de rest is het gewoon gezellig. Niet te dus- druk, niet te stil, lekker. Er zijn voor de rest eh, ook geen activiteiten eh, vanmiddag in het dorp volgens mij. Alleen vanavond dan Dancing on the Street. Ja, ja je ziet wel overal de podiums worden opgebouwd. En eh, ja, het, wordt heel gezellig zo meteen. Dus alle Max Verstappen fans die hebben niks in het, zijn niet in het dorp, maar allemaal op het circuit zitten ze vandaag. Voor zover ik het kon zien wel, ja. Zelfs de route naar het circuit was redelijk rustig, dat ik langs reed. Dus de meesten die zitten eh, lekker in het zonnetje op, de op het circuit te kijken naar eh, onze Max. Is het wel mogelijk eh, voor de mensen die vanaf de trein komen dat ze het dorp in kunnen? Of worden ze meteen uh, naar het circuit gestuurd? Hij zegt voor alles, maar ik hoor er niks van. Oh, Jonas herhaalt hem even. is het de mogelijkheid voor de mensen dat ze gelijk naar, het circuit naar het dorp toe kunnen? Of worden ze allemaal gelijk naar het circuit toegestuurd vanaf het station? Ze kunnen nu allemaal zo, het dorp heen. Eh, er is een tijdje, eh, ik denk met de drukste periode, dat ze allemaal direct naar het circuit zijn gedirigeerd. Ja, want bij het station eh, staan de afzettingen dat je niet, eigenlijk niet het dorp in mag. Met een hekkenlijn moet je gelijk rechtstreeks naar het circuit lopen. Ja, klopt. Het is, op zich was dat heel goed geregeld. De route was ook netjes aangegeven. Maar dat is nu allemaal vrij open weer. De, meeste meesten die zitten er ook al. Dus, het is nu wacht wachten totdat de rest... Het is nu wachten totdat de rest weer naar huis gaat en voor de rest blijft het rustig op de routes. Ja, dat denk ik wel. Nou, dat En ja, het strand loopt ook lekker vol, dus het is goed druk in het dorp. Ouderwets druk. En is het in het dorp eh, ook een beetje te horen, om eh, Max Verstappen, met zijn demonstratie? bijna niet. Dat was wel jammer. Ah, dat was wel jammer. zelf aan een kopje koffie, maar dan mis ik wel het geluid, moet ik zeggen. Ah, gisteren was het wel heel mooi geluid of hoor. Ja, ja, maar er stond hij een stukje dichterbij, hè? Ja, toen hoorde het volgens mij weer heel zand. heen. <laughs> ja, ja, ja. Nou, uh, bedankt. is, uh, Zandvoort is nog steeds een aanrader voor iedereen. Lekker rustig nu. Ja, je kan er ook nog komen met de auto, parkeren of wordt dat eh, wel wat moeilijker? Nou, ik hoorde dat ze op de boulevard aan het vechten zijn voor een plekje. Dus als je komt, doe het openbaar vervoer. Of eh, sportief op de fiets. Of sportief op de fiets, of minder sportief op de scooter. Maakt niet uit, maar de auto is niet zo'n goed idee. Nou, Ro, hartelijk bedankt en we spreken jou in het volgende uur nog een keer over drie kwartiertjes. Dat was uh, Ro vanaf eh, het centrum van Zandvoort, waar het eh, nog rustig is. Maar waar het vanavond helemaal los gaat alle met Dancing in the Streets. Op het circuitpark Zandvoort zal ook veel te doen zijn. Onder andere deze dame komt daar zingen. Dit is Maan met The Perfect World. Tot straks na het nieuws. Hold on till the morning light. It's not too late. not too late. I'm waiting for this world to turn. I run away to a place with no return. Raise your do we always cry? deze dame die een eh, talentjacht op eh, televisie heeft gewonnen. Het Perfect World samen met eh, DJ Hardwell. Is dit maan hier op uh, CFM Zandvoort tijdens Race Radio. Tot vijf uur zijn we bij je vanmiddag met alles over het circuit in het dorp... tijdens de Verstappendagen, driven by Verstappen, de familiedagen.